4 uur. De Kok met het NOS Journaal. Voor alle patiënten van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... is elders onderdak geregeld in andere ziekenhuizen. Alle bedden zijn nu leeg. De polykliniek blijft nog wel open. De activiteiten daar worden langzaam afgebouwd. Gisteren werd het Slotervaartziekenhuis failliet verklaard... samen met de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Die blijven voorlopig wel open. Mogelijk volgt daar een doorstart. Minister Bruins voor Medische Zorg zei verrast te zijn door de faillissementen... maar zegt het niet als een overheidstaak te zien om financieel zwakke ziekenhuizen open te houden. De droge zomer is in Vlaanderen officieel gekwalificeerd als landbouwramp. Dat betekent dat getroffen boeren geld kunnen krijgen... voor de schade die ze hebben geleden door het droge weer. Vlaamse gemeenten hebben rond de 12.000 schademeldingen binnengekregen. Het maximumbedrag dat boeren kunnen claimen is zo'n 60.000 euro. Nederland beschouwt de uitzonderlijk droge zomer niet als ramp. Boerenorganisaties zijn daar boos over. De NAM neemt extra veiligheidsmaatregelen bij de opslag op een chemiepark in Farmsum in Groningen. Daar kwam begin deze maand een giftig aardgascondensaat in het riool terecht. De lekkage werd veroorzaakt door een technisch probleem en een menselijke fout. Medewerkers reageerden te laat op een alarm over het lek. Het staatstoezicht op de mijnen had aangedrongen op maatregelen. In het riool komt een afsluiter en de alarmprocedure van het chemiepark wordt aangepast. Op Amsterdam CS heeft een onbekende man de stationspiano omver gegooid. Hij was geïrriteerd door het pianospel van een reiziger. De dader ging na het omgooien van de piano op een bankje zitten... waar hij werd aangehouden. In de hal van het station staat inmiddels weer een nieuwe vleugel. Het weer de komende uren trekt een gebied met flink wat neerslag over het land. Het is een graad of 11. Ook morgen buien, met al kans op hagel en onweer. Af en toe ook nog een beetje zon. Temperatuur dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is best druk voor de vrijdag, maar in Noord-Holland valt het wel mee. Behalve op de A10 Zuid, want daar staat tussen afrit Amsterdam Centrum en knopen de Nieuwe Meer... 6 kilometer file, 20 minuten vertraging door een ongeluk eh, op de A4 naar Den Haag. En daar staat tussen Schiphol en Nieuw-Vennep nog eens 6 kilometer. Dat heeft niks te maken met het ongeluk. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 10 minuten extra.